Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De huren zijn dit jaar flink omhoog gegaan. Gemiddeld 5,4 procent, zegt het CBS. Dat is de grootste stijging in 30 jaar. Vooral sociale huurwoningen werden duurder. In de vrije sector stegen de huren in Rotterdam het meest. Daarna volgen Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Voetbalscheidsrechters hebben vorig seizoen tijdens amateurwedstrijden meer rode kaarten uitgedeeld en wedstrijden gestaakt vanwege opstootjes of knokpartijen. Het aantal incidenten op of rond het veld neemt toe, zegt voetbalbond KNVB. En Albert, die kan daarover meepraten. Zijn wedstrijd in het vijfde van Kampong werd stilgelegd... omdat de tegenstander het niet eens was met de scheidsrechter. In eerste instantie was het voornamelijk het publiek wat ze mee hadden genomen... wat zich ermee ging bemoeien het veld in kwam. Daarbij de scheidsrechter meerdere malen bedreigd hebben. En ook een speler van ons kreeg een kopstoot en, eh, en een vuistslag. Is de wedstrijd stilgelegd? Ja, de wedstrijd was gelijk klaar eigenlijk. Scheidsrechters trokken vorig jaar meer dan 12.000 keer rood. 673 keer meer dan het jaar daarvoor. En er werden bijna 200 wedstrijden meer gestaakt dan een jaar eerder. De natuur- en stikstofplannen van het vorige kabinet gaan de prullenbak in. Oud-stikstofminister Van der Wal had de provincies gevraagd om met ideeën te komen om de uitstoot omlaag te krijgen. Maar dat hoeft niet, zegt haar opvolger. Zij wil eerst naar Brussel om te vragen of er voor Nederland in de Europese regels een uitzondering kan worden gemaakt. Het is puffen en zweten in de Amerikaanse staat Arizona. Daar zijn ze wel wat gewend, maar de hitte van deze zomer is ook voor Arizona extreem. In de stad Phoenix is het nu al 100 dagen op rij warmer dan 38 graden. De inwoners zijn dus wel wat gewend, zegt ook deze man. We're getting used to it. I've been out here a long time, 47 years. And this, the last two <laughs> years have been the hottest years that I've been out here. So. In Phoenix zijn al zeker 150 mensen overleden door de hitte. De ellende is nog niet voorbij. Ook komende tijd blijft het nog super warm daar. Het weer hier valt dan wel mee. De dag begint grijs en vooral in het noorden en oosten behoorlijk nat. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en zijn er opklaringen met zon. Het wordt 19 tot max 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er staat inmiddels 60 kilometer file in de provincie. Files met flinke vertraging staan er op de A7 richting Zaandam... voor knooppunt Zaandam 2 kilometer. Dat kost je 10 minuten extra... Op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 3 kilometer. Ook die file kost je 10 minuten. Op de A9 richting Amstelveen voor het Knopend Rotterpolderplein 20 kilometer. De file begint al bij het knooppunt Kooimeer en de vertraging is een half uur.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 Provincies hoeven geen plannen meer te maken om de natuur te herstellen... en het stikstofprobleem aan te pakken. Het nieuwe kabinet wil de doelen op een andere manier behalen... melden bronnen aan de NOS. Online worden nog honderden woningen met een tijdelijk huurcontract aangeboden... terwijl dat vaak niet meer mag, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Sinds 1 juli is een nieuwe wet van kracht waarin staat dat verhuurders... in principe geen nieuwe tijdelijke contracten mogen afsluiten. Twee binnenvaartschepen zijn vannacht tegen elkaar gebotst in het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland. Een van de schepen heeft een groot gat in de romp. En twee opvarenden raakten gewond. Het weer bewolkt met vooral in de ochtend kans op een bui. Vanmiddag breekt vanuit het zuiden de zon vaker door. Het wordt een graad of 20 vandaag. When the dark is creeping up on us too fast When you start thinking it will never pass Then tomorrow will find us when we all get lost sometimes heaven for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking round.